Het schiereiland aan de Zwarte Zee werd in 2014 illegaal door Rusland ingepikt. Het gebied wordt in de oorlog steeds belangrijker. President Zelensky zegt ook vaak dat er geen vrede met Rusland komt als de Krim niet wordt bevrijd. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn zeven mensen opgepakt. Het gaat om mensen die fietsen of scooters wilden stelen of zich misdroegen. Deze mensen werden buiten het terrein opgepakt, zegt de organisatie. In Frankrijk mogen leerlingen na hoofddoeken, sluiers en keppeltjes nu ook geen abaya's meer naar school aan. Dat is een loszittende jurk tot aan de grond met lange mouwen die sommige moslims dragen. In het land is een sterke scheiding van religie en onderwijs. Maar de maatregel roept in Frankrijk gemengde reacties op. Van dit is islamfobie tot blij dat er nu duidelijkheid over is. En vandaag, 60 jaar geleden, werd in Washington D.C. de misschien wel beroemdste speech ooit gegeven. I have a dream that one day This nation will rise up. Martin Luther King vertelde voor meer dan 250.000 mensen dat hij droomde van meer vrijheid en gelijkheid voor zwarte Amerikanen. Ze hadden op dat moment nog steeds te maken met discriminerende wetten. Veel Afro-Amerikanen mochten niet stemmen en werden bijvoorbeeld in de bus of restaurants gescheiden van witte burgers. Deze spoken word artiest heeft wel een idee waarom de speech van King nu nog steeds zo iconisch is. Hele ja, rake en toegankelijke woorden. Ehm, de manier hoe je dat natuurlijk voordraagt vanuit zijn achtergrond als dominee. Ja, die, die woorden komen gewoon zo verschrikkelijk binnen. Hij houdt het op een of andere manier persoonlijk. I have a dream. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk zo universeel het weer, mix van zon en wolken met elkaar. Paar, met kans op een paar korte buitjes zou ik zeggen. Het is een graadje of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Temperatuur daalt naar een graadje of 10. En morgen krijgen we weer net zoiets als vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je vertraging op de A22 Velzen richting Beverwijk. Tussen het knooppunt Velsen en Beverwijk bijna 10 minuten.